Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor het eerst sinds de aanslagen van 13 november is er weer gesport in het Stade de France in Parijs. De rugbywedstrijd tussen Frankrijk en Italië eindigde in een overwinning voor het thuisland. Het stadion werd op en top beveiligd om een herhaling van de aanslagen te voorkomen. Supporters werden gefouilleerd en auto's werden uitgebreid gecontroleerd op mogelijke wapens en explosieven. De wintersporters die vanmiddag om het leven kwamen bij een lawine in de Oostenrijkse Alpen... hebben waarschuwingen voor het verhoogde lawinegevaar genegeerd. Dat zeggen de politie en de bergwacht van de deelstaat Tirol. De Tsjechische skiers waren met gidsen op een berg in de buurt van Innsbruck... toen ze bedolven raakten onder de sneeuw. Vijf van hen kwamen om het leven. De berichten over het plan van Cool Investment om V&D over te nemen... zijn nu ook officieel bevestigd door de curatoren. De komende week zou de zaak moeten worden afgerond. Als het moederbedrijf van onder meer Coolcat en MS Mode de nieuwe eigenaar wordt, dan blijft het warenhuis V&D heten. Tennister Richelle Hogenkamp heeft voor een stunt gezorgd in het Fed Cup duel tegen Rusland. Ze versloeg Svetlana Kuznetsova na precies vier uur tennis, een nieuw record in het landentoernooi. Daarmee komt Nederland op een 2-0 voorsprong. Eerder boekte Kiki Bertens al een verrassende overwinning op de Russische Yekaterina Makarova. In de eredivisie heeft Heracles Almelo de 100ste thuisoverwinning geboekt. Tegen Pek Zwolle werd het 2-0 en daarmee staat Heracles in ieder geval voor een dag op de derde plaats. FC Twente heeft de eerste uitwedstrijd van dit seizoen gewonnen. In Friesland wonnen de Tukkers met 3-1 van Heerenveen. AZ won thuis met 1-0 van Vitesse. De Alkmaarders passeren daarmee de club uit Arnhem en staan nu zesde. En ADO Den Haag speelde thuis gelijk tegen Roda JC en daar werd het 2-2. Het weer, vannacht en morgen vroeg regent het even. Daarna is het bewolkt met af en toe zon, maar ook wat buien.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 it's me what to do, I don't know what to say. Cause I've been fighting hard to make it come my way. There's nothing left to do, I'm back to make you stay. I'm better off that way, much better off that way.